Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump... Trump en zijn gevolg waren op weg naar de zwaar bewaakte grensstrook, maar vanwege de mist keerde zijn helikopter terug naar Seoul. Trumps voorgangers Obama, Bush Jr., Clinton, Reagan en Carter maakten bij reizen naar Zuid-Korea ook van de gelegenheid gebruik om de gedemilitariseerde zone te bezoeken. Trump is bezig aan een twaalfdaagse rondreis door Azië. Venetië gaat opnieuw een poging wagen om de stad leefbaar te houden. Venetië gaat al jaren gebukt onder de vele miljoenen toeristen die de stad bezoeken. Grote cruiseschepen mogen in de toekomst niet meer aanleggen in de oude stad. Op het vasteland aan de overkant wordt een nieuwe terminal gebouwd voor deze mega cruiseschepen. Die bouw gaat naar verwachting zeker drie jaar duren. Daarna worden de nieuwe regels pas van kracht. In Duitsland is een vrouw van 31 veroordeeld die samen met haar minnaar haar man met een machete had vermoord. De vrouw heeft levenslang gekregen. De minnaar moet 13,5 jaar de cel in. Hij sneed de hals van de man van 56 door toen hij seks had met zijn vrouw. Door de uithaal raakte de vrouw ook gewond. De vrouw ontkent dat ze iets met de moord te maken heeft. Volgens haar werden zij en haar man tijdens de vrijpartij overvallen door gemaskerde mannen. De Amerikaanse astronaut Richard Gordon is overleden. In 1969 vloog Gordon in de Apollo 12 naar de maan. Vier maanden nadat Neil Armstrong daar als eerste mens een voet op had gezet. Gordon was zelf nooit op de maan. Hij bleef achter in de commandomodule terwijl zijn collega's twee maanwandelingen maakten. Na zijn afscheid als astronaut werkte Gordon in de gas- en olieindustrie. Richard Gordon is 88 jaar geworden. Het weer. In het zuidwesten koelt het af tot rond het vriespunt. En dan zijn er ook mistbanken mogelijk. In het oosten is het bewolkt en daar blijft het iets boven nul. Overdag vrij veel bewolking. Smiddags breekt in het westen de zon soms even door. En het wordt een graad of acht.